verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vooral problemen bij Velsen. Op de A9 vanuit Alkmaar een uur in de file bij het Rotterpolderplein door een vrachtwagen met pech. De A22 vanuit Beverwijk naar Velsen is daardoor ook helemaal vastgelopen.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 Ze schoten bewakers neer en openden het vuur op studenten. De universiteit staat in Peshawar in het noorden van Pakistan. De aanslag is opgeëist door de plaatselijke afdeling van de Taliban. De Rotterdammer, die ervan wordt verdacht dat hij drie bejaarden heeft vermoord met insuline, was eerder ontslagen bij een zorginstelling omdat hij geld had gestolen. Hij kreeg daarvoor een taakstraf, bevestigde het Openbaar Ministerie. De verdachte stal 5000 euro toen hij werkte bij zorginstelling Laurens. Toen dat werd ontdekt, werd hij op staande voet ontslagen. De instelling zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij daar ook bewoners insuline heeft toegediend. De Duitse SPD-leider Schulz zegt dat hij nog steeds geen groen licht geeft om een begin te maken met de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. Samenwerking tussen het CDU-CSU en de SPD is volgens hem geen automatisme. De SPD-leider noemt de hervorming van de EU een belangrijke voorwaarde om mee te doen aan een nieuwe regering. Na de verkiezingen in september zei Schulz dat de SPD de oppositie in zou gaan. De Duitse president Steinmeier, partijgenoot van Schulz, riep de partij op om toch regeringsdeelname te overwegen. De Amsterdamse wethouder Erik van den Burg is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Atletiek Unie. Van den Burg was sinds 2010 wethouder en had onder meer sport in zijn portefeuille. Daarom was hij ook nauw betrokken bij de Europese kampioenschappen die vorig jaar in de hoofdstad werden gehouden. De Atletiek Unie noemt hem een bevlogen en zeer ervaren bestuurder. Het weer op de meeste plaatsen droog en geregeld zon bij 2 tot 5 graden. Vannacht gaat het 1 tot 4 graden vriezen. Plaatselijk is er kans op gladheid en mist. Morgen in de loop van de dag meer bewolking en in het noordwesten regen. In het zuidoosten morgenavond kans op natte sneeuw. En het wordt een graad of 2. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate.